Raymond Seré met het nms journaal Ruim 26 jaar na de ramp in Tsjernobyl is het gebied rond de kerncentrale weer bewoonbaar verklaard. Volgens een Oekraïense regeringscommissie is het stralingsniveau er voldoende gedaald. Een ontploffing in een reactorvat op 26 april 1986 leidde tot de grootste kernramp in de geschiedenis. Een groot gebied raakte vervuild en de Sovjet-Unie verklaarde een gebied van 30 kilometer rond de centrale tot verboden terrein. De afsluiting geldt nog altijd, maar volgens de Oekraïense regering is het nu tijd om het gebied te heropenen. De regering zegt dat het in bepaalde delen van het gebied veilig genoeg is om te wonen. Groente- en fruit verbouwen wordt nog afgeraden. De problemen op het spoor en de weg door slecht weer lijken tot nu toe mee te vallen. De NS had al om 5 uur vanmiddag een aangepaste dienstregeling in de Randstad ingevoerd. Reizigersorganisatie Rover vond het vanmiddag al voorbarig om in de spits treinen uit de dienstregeling te halen. Het slechte weer was voorspeld vanaf 7 uur. Het ziet er nu naar uit dat de meeste zware buien aan de kust in Noord-Holland, Flevoland en later in Friesland vallen. In de Waalse stad Dinal zijn tientallen mensen in de Maas gevallen toen een ponton bezweek onder het gewicht van 200 tot 300 mensen. Het waren toeschouwers van de internationale badkuiperregatta op de Maas. De ponton brak aan het eind van de middag in tweeën. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, maar de hulpdiensten onderzoeken nog of er mensen in het water liggen. Robin van Persie gaat voor Manchester United spelen. Zijn huidige werkgever Arsenal is akkoord gegaan met een transfer van de topscorer van de Engelse competitie. Van Persie moet het nog wel zelf eens worden met Manchester, maar dat is vermoedelijk geen probleem. Van Persie had zelf al zijn zinnen gezet op een vertrek uit Londen. Over een transfersom is niets bekendgemaakt. Van Persie is vanavond in Brussel. Hij zit op de bank bij de vriendschappelijke wedstrijd van Nederland tegen België. En dan het weer. Onweersbuien trekken over Noord-Holland, Dijsselmeer en Friesland naar het noordoosten weg. Hierbij is kans op zware windstoten en hagel. Vannacht wordt het geleidelijk aan overal droog.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 Oh, won't they let me go? I will go. books, read my dreams, read my poems. Yes, it seems Oh, read the truth in my eyes, hidden in my sighs, I will go. Oh, draw the words from my lips, Put me on a ship, I will go.